Jobboots met het NOS-journaal. De belangstelling voor het werk van de Tweede Kamer neemt toe. Volgens het jaarverslag van de Kamer bezochten vorig jaar bijna 60.000 mensen de publieke tribune. Tegen 43.000 een jaar eerder. Verder keken meer mensen naar debatten via de website van de Kamer. Het aantal ingediende moties verdubbelde tot bijna 3700. Het PvdA-kamerlid Timmermans stelde de meeste schriftelijke vragen 97. VVD'er van der Steur de meeste mondelingen 7. Het gemiddelde Kamerlid was begin vorig jaar 44 jaar oud en had ruim 4 jaar parlementaire ervaring. General Motors heeft vorig jaar wereldwijd de meeste auto's verkocht. De Amerikaanse autoproducent leverde 9 miljoen personenauto's af. Dat zijn er 800.000 meer dan het Duitse Volkswagen-concern. Dat verkocht vorig jaar 8,2 miljoen auto's. Toyota was jarenlang koploper, maar het Japanse bedrijf eindigt nu als derde Jos Verstappen wordt niet meer verdacht van poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen de voormalige Formule 1-coureur afgezwakt. Verstappen werd begin deze maand gearresteerd omdat hij in Roermond op zijn ex-vriendin zou zijn ingereden. Zij raakte daardoor licht gewond. Verstappen ontkent dat hij opzettelijk is ingereden op de vrouw. Hij komt morgen vrij uit voorarrest. Nederland heeft met de dood van balletdanser Rudy van Dantzig een inspirerend choreograaf en groot man verloren. Dat zegt artistiek leider van het Nationaal Ballet Ted Bransen. Vriend en collega Hans van Manen noemde Van Dantzig een zeer belangrijk man in de wereld van de dans. Balletdanser Han Ebelaar, die veel met Van Dantzig samenwerkte, roemde vooral zijn enorme besef van stijl, kleur en esthetiek. Van Dantzig was 78 jaar. Ajax is door AZ uitgeschakeld in het bekertoernooi. Het werd in de arena 3-2 voor de ploeg uit Alkmaar. In het stadion zaten alleen 20.000 kinderen en hun begeleiders. Eigenlijk moest de wedstrijd zonder publiek worden gespeeld... nadat een Ajax-fan in december AZ-keeper Esteban had aangevallen. De wedstrijd werd toen gestaakt en moest worden overgespeeld. Het weer eerst droog, later vanavond en vannacht weer kans op buien. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnige periode. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan 20 files, bij elkaar 80 kilometer. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 6 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 6. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 4. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 4. Dan de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4.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 He said, my boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you. it's safe for us to know So I waited many years Held back the pain behind my tears For my father to come find me like he said And in that time I was alone So many years without my home I made brothers of a different kind instead And at the time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I There's a freedom that everyone deserves. I know there's greed and there's corruption. I've seen death and mass destruction, but I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. And I will not be my name. And I will not be controlled. And I will not let my future go without the help of my soul.